Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Steeds meer Nederlanders die geen huurhuis kunnen vinden... zoeken hun geluk over de grens. Dat zeggen Belgische makelaars in de grensregio. Ze zien dat huurwoningen in de buurt van de grens... razend populair zijn bij Nederlanders. Zo is er meer keus en krijg je veel meer voor hetzelfde geld. Dat merkte Jenna ook, die net over de grens woont. De ligging is perfect, je kunt parkeren voor de deur. Je zit dicht bij de winkels, je zit dicht bij Nederland... En ja, iedereen die ik spreek die bezig is met een huis, denk kijk ook even naar België. Want als het toch zo'n kort ritje is, dan is het het echt wel waard. Zo kun je volgens een makelaar in België nog een vrijstaand huis huren onder de 1500 euro. In Rotterdam is het de laatste tijd erg onrustig door criminaliteit. Er zijn vaak explosies en vannacht was er nog een grote schietpartij. Tot nu toe is een kwart van de opgepakte mensen onder de 18, vertelt deze jeugdbeschermer. Dat we nu wel eh, de laatste tijd veel zien, is dat het first offenders zijn. Dus jongens en meisjes die voor het eerst met de politie in aanraking komen. Ehm, maar er zitten ook al jongens tussen die, eh, die al vaker in een politiecel hebben gezeten. Wat de jeugdbescherming veel ziet is dat jongeren beginnen met het uithalen van drugs... en vervolgens explosies gaan plaatsen. Twee Britse toeristen zullen hun tripje naar het Como-meer in Italië niet snel vergeten. Ze waren lekker aan het lunchen en konden hun ogen niet geloven toen ze de rekening kregen. Ze kregen een toeslag van 2 euro omdat ze hun bestelde broodje doormidden hadden gesneden wilden hebben. Het stel klaagt erover in een recensie. Ze vinden het onzin dat ze moeten bijbetalen als ze hun lunch delen. De zaak zelf heeft ook gereageerd. Die zeggen dat extra verzoekjes geld kosten. Ook omdat er frietjes op het bordje bij lagen. Daardoor kost het volgens hun meer tijd om het te snijden. Het weer. Vanavond kan er een bui vallen. Morgen krijgen we eerst regen. Later wordt het droog en zonnig. En maximaal 24 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB staat nog een korte file op de A4 richting Amsterdam voor knopen Badhoevedorp.